de landing op de Hudsonrivier. Het vliegtuig wordt in Charlotte tentoongesteld. De gezagvoerder die het toestel op het water landde zal volgende week een toespraak houden als het vliegtuig bij het museum aankomt. In New York is de schrijver Harry Bernstein overleden. Bernstein debuteerde pas op 96-jarige leeftijd met zijn memoires The Invisible Wall, over zijn jeugd in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarna publiceerde hij nog drie boeken, onder meer over de emigratie van zijn ouders naar de VS tijdens de crisisjaren. Bernstein had eerder 40 boeken geschreven, maar ook weer vernietigd, omdat geen enkele uitgever geïnteresseerd was. Harry Bernstein is 101 geworden. Het weer nog bijna overal droog. Alleen in het zuiden kans op een onweersbui. Overdag eerst droog en wisselend bewolkt.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 Half half white, down the block. Gang the money, open up. Yeah, I'm running through these times like Trado. I got that devilish Zeppelin. Hey! Party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah.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 De politie heeft zo'n 100 pakken cocaïne en allerlei wapens in beslag genomen in de kustplaats Cancún. Op dezelfde dag heeft de Mexicaanse politie een inval gedaan in het huis van de voormalige burgemeester van de stad Tijuana. In zijn huis werden in totaal 40 geweren, bijna 50 pistolen en een gasgranaat gevonden. De oud-burgemeester stond bekend als bijzonder persoon. Zo hield hij er een privé dierentuin op na met meer dan 20.000 dieren. En eerder is hij gearresteerd voor het smokkelen van bont en ivoor. Ook zou de oud-burgemeester jarenlang drugshandel in Mexico hebben mogelijk gemaakt. De brandweer in Tilburg verwacht in de ochtend klaar te zijn met nablussen bij een papierhandel die door een brand is verwoest. Het vuur brak gisterenmiddag uit in een loods van het bedrijf en sloeg over naar andere ruimtes. De dikke rookwolken waren tot kilometers ver te zien. Mensen in de buurt moesten ramen en deuren dicht houden, maar uit metingen is gebleken dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Er waren bijna 200 brandweerlieden in Tilburg bezig om het vuur te bestrijden. Gisteravond laat...